Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Huizen geen gas. Bijna duizend huishoudens zijn inmiddels weer aangesloten. Monteurs van netbeheerder Liander proberen dit weekend iedereen weer aangesloten te krijgen. Of dat lukt is nog niet duidelijk. Het gas in de Apeldoornse wijk werd vorige week vrijdag afgesloten... nadat bij werkzaamheden aan de waterleiding een gasleiding was geraakt. Daardoor raakte bij elkaar zes kilometer van de hoofdgasleiding vervuild. Bij Slavjansk in het oosten van Oekraïne hebben pro-Russische separatisten een legervliegtuig neergehaald. Volgens de zelfbenoemde burgemeester van de stad is het een Antonov verkenningsvliegtuig. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat het een transporttoestel is gevuld met hulpgoederen. Over slachtoffers is nog niets bekend. Slavjansk ligt midden in het gebied dat twee maanden geleden in opstand kwam tegen de nieuwe regering in Kiev. In de Braziliaanse stad São Paulo is gevochten tussen stakend metropersoneel en de oproerpolitie. agenten gebruikten traangas, rubberkogels en stungranaten. Zeker drie demonstranten raakten gewond. Het stakende metropersoneel wil meer loon. Voetbalfans in Brazilië zijn grotendeels afhankelijk van de metro om stadions te bereiken. Ook in andere steden waar wedstrijden voor het WK voetbal worden gespeeld is de afgelopen tijd gestaakt door onder andere onderwijzers, vuilnismannen en politieagenten. De Servische voetbalclub Roda Belgrado mag het komend seizoen niet meedoen aan de Champions League. De Europese voetbalbond UEFA heeft de Roda uitgesloten omdat de club betalingsachterstanden heeft. De Turkse clubs Sivaspor en Respor mogen niet meedoen aan de voorrondes van de Europa League. Die clubs zijn verwikkeld in een matchfixing schandaal. De clubs zouden drie seizoenen geleden Fenerbahce hebben laten winnen. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag flink wat zon, maar ook enkele wolkenvelden. Bij een oostelijke wind wordt het 25 graden op de Wadden...